Dat betekent dat leerlingen onderling geen afstand hoeven te houden. Maar dat BSO-medewerkers dat wel moeten. Vanavond om 7 uur dan horen we of dat inderdaad zo gaat zijn. Dan is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. In de VS krijgen ze even geen prikken meer met het Janssen-vaccin. 7 miljoen Amerikanen zijn daar inmiddels mee gevaccineerd. Zes van hen kregen mogelijk een ernstige vorm van trombose. Bij ons zijn de eerste Janssen-vaccins gisteren aangekomen. Die gaan nog wel gebruikt worden, hoorde mijn collega Francine Intema. Ja, ze hebben gezegd, we hebben dit gezien. Eh, er wordt naar gekeken. Eh, vooralsnog gaan wij eh, in Nederland gewoon starten met prikken. In totaal heeft Nederland 11 miljoen Janssen-doses besteld. Je hebt er maar één prik van nodig. De politie in Brabant heeft gisteren 3 ton aan cash gevonden in twee huizen in Roosendaal. Volgens Omroep Brabant kwam de politie de bewoners op het spoor Voorbij bij een groot onderzoek naar phishing en witwassen. Behalve het geld zijn ook computers en telefoons in beslag genomen. En Vera Bergkamp heeft haar debuut gemaakt als voorzitter van de Tweede Kamer. Aan de orde is het eh, mondelinge vragenuur. Eh, we beginnen met de vraag van mevrouw Van der Werf van D66... die zij stelt aan de minister van Justitie en Veiligheid... die ik van harte welkom heet. Vera Bergkamp werd vorige week gekozen als nieuwe Kamervoorzitter.